Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een ambulancemedewerker in de Amerikaanse staat Colorado moet vijf jaar de cel in voor de dood van de 23-jarige Elijah McLean. Deze man werd in 2019 hardhandig gearresteerd. De ambulancebroeders die erbij waren gehaald injecteerden ketamine om McLean te kalmeren. Hij raakte vervolgens buiten bewustzijn en overleed. Uit autopsie bleek dat de dosis ketamine te hoog was. De strafmaat van de andere ambulancemedewerker wordt later bepaald. De agent die McLean in een wurggreep hield... werd eerder al veroordeeld tot één jaar en twee maanden cel. Het maandelijkse luchtalarm wordt eind volgend jaar afgeschaft, meldt minister Jessel Gus. Het wordt vervangen door het NL Alert. De waarschuwing op de mobiele telefoon zou meer mensen bereiken dan het alarm om 12 uur s middags. En volgend jaar loopt het onderhoudscontract van de alarmpalen af, vandaar het moment om dan te stoppen. De rijke landen stoten bij het opwekken van energie steeds minder CO2 uit, zegt het Internationaal Energieagentschap. Vorig jaar was de uitstoot het laagst in 50 jaar. Dat kwam door groei van wind- en zonne-energie, het vervangen van steenkool door gas en besparing op het energieverbruik. Maar wereldwijd steeg de uitstoot van CO2 juist naar recordhoogte. Veel landen kunnen maar weinig investeren in duurzame energie. Acht dagen na de verwoestende brand in een appartementencomplex in Valencia... is een poes levend onder het puin vandaan gehaald. De brandweer kwam, kwam het dier toevallig tegen. De poes heeft het vermoedelijk overleefd omdat ze zich had verstopt in een hoekje bij de brandslang. Van het complex in Valencia is weinig over. Bij de flatbrand kwamen tien mensen om het leven. Het weer. De ochtend begint droog en zonnig.